In Roosteren is bij een controle langs de weg 118 kilo onderschept. Daar was ook een verslaggever bij die de politie vroeg welk vuurwerk ze meenemen. Nou, wat wij in beslag nemen is het illegale vuurwerk. En dan zijn het met name de harde knallers. Dat zijn ook echt eh, de knallers die veroorzaken heel veel overlast. Daar krijgen wij heel veel meldingen van uh, verontruste burgers die, eh, die die knallers horen. Want dat gebeurt al ook voor 31 december. Nieuwszender Al Jazeera wil Israël voor het internationaal strafhof slepen. Doen ze vanwege de dood van een cameraman. Die overleed vrijdag toen hij samen met een collega in Gaza aan het werk was. De Arabische zender zegt dat hij is omgekomen door een Israëlische droneaanval. Volgens Al Jazeera overleed de man omdat Israël ambulances en hulpverleners tegenhield. Israël zegt dat ze de cameraman niet konden bereiken door de beschadigde weg. In België zijn 70 klimaatactivisten gearresteerd op het vliegveld van Luik. Zo'n 100 demonstranten van Code Rood blokkeren daar sinds gistermiddag het magazijn van de Chinese webwinkel Alibaba op de luchthaven. Ondertussen is de actie voorbij. En Nederlandse onderzoekers zijn druk op zoek naar papegaaien. Biologen van de Universiteit van Leiden en die van Amsterdam willen onderzoeken hoe het kan dat papegaaien zo goed liedjes kunnen nadoen. Ze onderzoeken daarom of papegaaien beschikken over relatief gehoor. Dan kun je het verschil horen tussen opeenvolgende tonen. Iets dat dieren waarschijnlijk niet kunnen. Zo klinkt het dus als vogels een liedje meezingen. Ja, we gaan zingen. Oké, okay, komt De onderzoekers hopen hierdoor ook meer te leren over hoe wij mensen deuntjes leren.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 Toen dacht ik, dan maar een herder, dan sta ik wel wat achteraan. Maar dan schuif ik naar voren steeds verder, tot ik naast Marlijn kom te staan. Ook herder mocht ik niet spelen. En mij niet vonden, die Met z'n allen alleen tegen mij. Steeds werden er grapjes verzonnen. Met telkens die stomme ezel erbij. Hé, hey, wat kost het nou? Ezeltje rijden. Of ezeltje prik, hup, een pen in je rug. Zeg, hou jij je hoeven is bij je. En met grins stond ik opeens in de ezelsbrug. En de ja, dan weet ik het wel. Hou eens op met dat eeuwige ezelgeknier. Maar ze pakte me terug, direct naar als voorkant voor schut met me lief. In mijn eentje speel ik geen ezel. Riep ik maar toen zei Marjolein. Laat een ander maar know, she know, she know. ZFM. Fijne kerstdagen. the scene is clear This could be your best invest. laughter and hope And a sock in the eye in my young life And I know something now I've never tried to create a wow Wows are few, frustration more common I can feel in my soul That's why I gave the command my mind, love. What a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. The story's always in. If you read between you left.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 Strangers I meet all seem like friends, and the world's just a name. to the joy of Christmas. Here's to the ones I hold dear. May you have that man. happy new Christmas. Here's to the ones I hold dear.